9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Afvalbedrijven slaan alarm over de problemen bij de Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB. Daar liggen om veiligheidsredenen vier van de zes verbrandingslijnen stil. Dat kan het ophalen van afval in een groot deel van Nederland in gevaar brengen, zegt de brancheorganisatie. Afvalbedrijven hebben elders buffercapaciteit gecreëerd... en verder wordt de import van afval zoveel mogelijk afgeremd. Ze willen wel de garantie dat ze de kosten die ze daarvoor maken vergoed krijgen. Zolang die garantie er niet is, bestaat het risico dat de afvalinzameling in Nederland stagneert, zeggen de bedrijven. De relatie tussen de VS en Nederland is nooit beter geweest dan nu. Dat zei president Trump voorafgaand aan zijn gesprek met premier Rutte in het Witte Huis. Trump zei dat Rutte en hij bevriend zijn geraakt... en dat ze de afgelopen jaren goede gesprekken hebben gehad. De twee spreken nu achter gesloten deuren met elkaar. Officieel gaat het gesprek over handel... maar vermoedelijk komen ook veiligheidskwesties aan de orde... zoals Syrië en Iran. Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo werkt weer... nadat het bijna een week heeft platgelegen. Er was een storing in twee controlecentra. Waarschijnlijk is de schade voor gebruikers beperkt gebleven. De Europese Unie wil met Galileo minder afhankelijk worden van het Amerikaanse GPS-systeem. Galileo is sinds december 2016 operationeel en verkeert in een pilotfase. Waarschijnlijk is het systeem met 26 satellieten volgend jaar volledig operationeel. FC Utrecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Shrinsky Mostar. De nummer 2 van Bosnië plaatste zich daarvoor door af te rekenen met Academia Pandev uit Noord-Macedonië. FC Utrecht speelt volgende week donderdag eerst thuis. De return is een week later. Net als AZ moet FC Utrecht drie voorrondes overleven... om in de groepsfase van de Europa League te komen. Feyenoord stroomt in de volgende voorronde in. Het weer. de trekken buien over het land met in het noordoosten kans op onweer.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 Wat eh, mij betreft is het de single van 2019. Welkom in het tweede uur van deze Alternative FM. Waar we bij het tempo iets wat omhoog schroeven. Want daar is ook het lijstje van de muziek wel naar, dacht ik zo te weten. Ehm, goed, wij hebben nog staan bijvoorbeeld deze. Die is ook weer een beetje terug van weg geweest op het lijstje. Namelijk Run van Panda Noir. I spent my nights here waiting for you so you could take me over. Cause I'm broken and wired, you'll make it better. I paid the price my soul is due. Life came down to the wire. Cause I know I'll burn in fire. Yeah, I'm going down. On my knees before the altar with my prayers denied man A disgrace for the only father That's Mr. Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and so both arms bound Twine and sorry to our crash down it's time to wait, obeying the rules. No, I don't belong in heaven, cause I'm made all out of seven. Come take me under. I gave my life and died for truth. I'm now in hell, on my knees before the altar with my prayers denied. A disgrace for the lonely father that's missed the divine. Ze heten Jet Papillen en eh, het nummer wat ze hebben uitgebracht op eh, single is eh, deze In Solitude. En ja of we ze hier kunnen strikken, dat eh, zal van een aantal dingen af eh, gaan hangen. Eh, daarvoor hoorde je Run van Panda Noir, een Haarlemse band. het zijn ook, er zit ook een dwarsverband met Rhino, die je al eerder hebt gehoord. Want Bono Heike is een van de, de eerste muzikanten uit die band van Erik Schoonhoven. En speelt nu in deze band van Panda Noir. Dus, en een andere dame, Esme Gabler, die komt voort uit ook een, een band uit Haarlem. Eh, Lisa en de Lumberjacks. Maar die bestaan eh, niet meer. En bovendien is Lisa Rietveld een totaal andere muziekrichting eh, in gegaan. Maar de twee hebben elkaar gevonden. zij, deze Esme Gabla was een van de, de Lumberjacks, om het dan maar zo te zeggen. En nu hebben ze een nieuwe band. En de single Run is een van de wapenfeiten die ze dit jaar hebben uitgebracht. Ja, en over de nieuwe singles eh, gesproken. Eh, deze draaien we ook alweer een tijdje. Maar het was wel een hele tijd eh, stil rond haar hoor. Maar ik ben wel blij dat ze weer wat materiaal heeft achtergelaten. Ego van Rufaida. Tomorrow is another day. Just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. Tomorrow is another day. waar eh, op dit moment eh, de vierdaagse plaats eh, vindt, namelijk Nijmegen. Daar komt deze band vandaan. Shameless, Beat Up Guy. En wie goed luistert, die hoort toch wel duidelijk het punk-genre erin terug. je kent ze natuurlijk, die punk, punkers van bijvoorbeeld die, die broers... <laughs> dan ik de namen net in mijn hoofd zitten. En, de, nou ja, goed. ik, ik, kom er niet op. Een hele bekende bekend punkband. en ik heb het niet paraat. Eh, heel erg uh, slecht, uh, Jaap Koper. Ego was daarvoor namelijk... Ehm, dat was van Roevaarde. Je ziet op een gegeven moment als ik dan helemaal van de leg af ben... dan, <laughs> dan lukt er ook helemaal niks meer. Nou, die punkband die hou je nog van mij te goed. Ik, ik, ja, het, is de Ramones, Jaap. Dat had je toch eigenlijk wel kunnen weten. Ja, dat, dat, de goed verstaander had de Ramones daar wel in kunnen horen. Juist. En nu ik dat gezegd heb, kan ik gewoon eh, een blokje soul, hip-hop en al dat soort aanverwante artikelen nu achter elkaar gaan draaien. Want dat lijkt me wel heel erg leuk. Viv en Liners, daar begint het eh, verhaal mee met Fake Friend. Kom je nog een beetje uit je hok? Ja, ja. just the way you act. Do things to people, it's a fact. You a liar, you a cheat. Be far away from me. Don't need your negativity. Know your tricks, know your schemes. Glad I figured out it ain't nothing what it seems. Cause you a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't no writer. You ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. By the way how I just don't dig your style. Had me believing there was something for a while. You know exactly what you did. Pretend to be my friend is what it is. Nothing less this and nothing more. Fuck that, been here before. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit, give a shit by the way how things went. Don't give a shit by the way how things went. Don't give a shit by the way how things went. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit. young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hand up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised, the execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, that we're not defined by corporate lies, that we're taught to buy, but by the love we share, all sorts of kinds. Put up your hands if you on my side. Get involved and get organized, come on. The landlord calls, your rent's too late contract's over and you just can't wait. niet zo lang eh, geleden was hij hier eh, geweest. Deze Benjamin Fro. En eh, ja, wat dat gaat, heeft hij ook alweer het nodige gemaakt. The City is alweer het, het tweede werkje wat hij sinds ja, na een tijdje heeft uitgebracht. de andere single die hij heeft uitgebracht... Dat was toch wel een beetje een vlotterik, moet ik erbij zeggen. Ehm, en die heette Both Sides. En daarvoor hoorde je Fake Friend van Viv and the Lighters. En die hebben bezworen dat ze dus ook eh, wel bezig zijn met eh, nieuw materiaal. Wie dat zeker eh, aan het doen is, want dat heeft ze wel beloofd via de sociale mediakanalen. Jaskelis, maar we doen het nog even met de laatste single, Forever. into light, oh Loving a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed do me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one feed do me like my boo. No one, nobody find past you. with King, and I appreciate you. No one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No one give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one feed me like my boo. No one, nobody find past you. saying I blew it. Yeah, your parents and your friends, they not convinced. Tell me I ruined this, but I did not mean to emphasis. Feel like I'm only in the way now. Is there another nigga grabbing on your waist now? I wonder. Oh, everything we could've been. Lately, you just screening when that text appear. Heard you ain't been cutting back on sex appeal. I can help but think about you when I'm reminiscing. I'm trying to spill the truth to you, but you never listen. Oh, I never. Oh, I never. Just know I never meant to let you down. No, I never. No, I never. Just know I never meant to hurt you urgent. I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm faded, let's take it back to basics. I blame it on the waitress. It's like you switching up on our language, like you don't wanna get mandate. I should've done the right thing back then, I never should've left it. Yeah, ain't no justice in my actions, I agree. At least give me some closure, so much distance in between. Cause it ain't you right now, by my bedside now. It ain't Oh, I never, just know I never meant to let you down. No, I never, no, I never. Just know I never meant to hurt you, hurt you. I, I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm faded. Let's take it back to basics. I blame it on the way she lured me to her house. Lately you've been acting up. Everything is not enough. I don't wanna give you up. No, you don't have to do this. I should've never been so ruthless. Oh, I never. Oh, I never. Just know I never meant to let you down. I do what I should do as a citizen amongst the populace. These rocks gon' lift from the second floor of this pyramid up. Isn't it obvious that we're captive in a prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top to beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking, but yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? That's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round ground. Slow down. Slow down. een van de dingen die ik ooit eh, heb eh, gezien was Niche. En eh, daarachter schuilt uh, Sietske Heun. maar het lijkt alsof ze in ieder geval van de sociale media... wat betreft de pret sociale media verdwenen is. Eh, ze schijnt nog wel een LinkedIn profiel te hebben. Dus eh, wat dat er gaat, eh, doet ze nog wel wat. Maar is het meer onderricht in de muziek dan dat ze zelf er iets mee doet. maar dit dateert alweer, denk ik, van 2014-15 uit. ze heeft toen, toen de tijd... Kijk aan een radiocollega eh, die eh, op dat moment eh, bezig was een crowdfundingsproject voor dat album te realiseren. En een ervan was Nervous Breakdown, een van de nummers die op dat album, dat gefinancierde album terecht is gekomen. de rapper die je hebt kunnen horen, dat is Unorthodox. En daar had uh, aardig gebruik eh, van gemaakt. En de, destijds was ze toch al redelijk goed landelijk bezig. Want we hadden een zwarte zender bij de NPO. Ik weet niet, die bestaat niet meer. Het was de toenmalige Radio 6. En dat was een beetje de, de, black eh, zender. Eh, voor, eh, voor de mensen die een beetje houden van de wat ja, jazz, soul en, en funk muziek. Dat was daar veelvuldig op te horen. En daar was zij ook een aantal malen te gast geweest. Helaas, helaas moeten we het stellen zonder een noemenswaardige nieuwe dingen van Niche. Vind ik toch wel een beetje jammer. daarvoor hoorden je Leon Mason met Blame It. En daarvoor Jaskelis. En Forever, dat eh, bracht de tijd alweer op tien over half tien. Dat is het inmiddels alweer geweest. En dus gaan we naar het feestparken van vandaag. En die man die heet uh, Marcel Jongejan en hij maakt deel uit van Stillwave. En het nummer dat heet How to Jump Out of a Moving Car. ergens zat ik eens een keer op eh, Radio 2 te luisteren. En toen noemden ze dit eh, bij, eh, bij Steven Stassen, geloof ik. noemden ze dat het beste bewaarde geheim van Utrecht. Nou, zo geheim vond ik het niet. Joe Marches met Monsters. daarvoor ook een band uit Utrecht. hij viert zijn verjaardag. de frontman van de band van Stilwave, Marcel Jongejan. How to jump out of a moving car. Ik ben benieuwd of hij er nog op gereageerd heeft. Maar dat zal waarschijnlijk even eh, eh, achterwege gelaten worden. Maar eh, Roy, die staat even bij me. Want Roy, jij gaat zo direct even richting het wapen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja je staat een beetje ver weg, maar... het klopt. Het klopt. <laughs> maar ik bedoel, ik weet dat ze dus de derde donderdag van de maand... hebben ze altijd het een of andere singer-songwriter staan. Maar dit keer is het een Zandvoortse, geloof ik ook. Ja, Mits zij niet een beetje... Eh, ja, ze kan het wel. Eh, eigen werk. Want ze is ook bezig eh, met een nieuwe single. Maar die laten nog een beetje op zich wachten. Spannend. Spannend. Heb je, heb je wel eh, eh, dat eh, gedraaid, zo over Fake Friends? Of ja, niet? ja, ja, ja, ja, zeker. Ah, dus, dus het is niet zo dat, dat we helemaal gewoon de, boel, de boel laten bij deze omroep. Nee, nee, zeker niet. <laughs> Goed, over Wendy Moore gesproken. Ze, ze treedt dus nu op in het Wapen van Zandvoort. Ik zeg het er maar even bij. En dit is dus het nummer waar het om gaat. Straks, eh, denk ik, nou ja, goed, eh, komt ze dan ook weer met een nieuwe single. Daar is het wachten nog op. Dus doen we het met deze. Zo over Fake Friends. The city draws shadows on the walls. With faces I don't know at all. Fake smiles dancing on the lips. Tell me where. I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. come running back to me. It all makes sense, it's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my it's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend that I mean to offend, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. love forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there I'm so over fake friends Tired of the pretend did I mean to niet over recht of steeds weer krom of algoritmes tot aan de horizon. Het gaat niet over mij of over jou of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden licht Klimaattransitie of de grenzen dicht. Niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. of zwaar verward. Niet over mazelen of studieschuld. Of een burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa, rassen, haat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat dat nergens over gaat.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 Het eh, bracht de tijd op eh, nou ja, bijna 10, eh, vijf voor 10. Dus het wordt lastig dat we, we draaien er nog heen. straks is het de beurt aan Vaderveugen met Peaceful Radio. En we sluiten af met deze, deze van uh, the Night.